Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De baas achter de Titanic-expedities werd vijf jaar geleden al gewaarschuwd door experts dat hij zijn klanten in gevaar bracht. Dat staat in e-mails die de BBC heeft bekeken. In een filmpje dat eerder opdook zegt de baas ook dat hij bewust een risico nam. You remembered for the rules you break. And you know, I've broken some rules to make this. I think I've broken them with, with logic and good engineering. De Titan, waarvan gisteren brokstukken werden teruggevonden, werd gezien als een experimenteel voertuig, omdat het belangrijke veiligheidskeurmerken niet had. Alle vijf inzittenden kwamen om bij de expeditie. In Den Haag is een man op straat doodgeschoten. Agenten en ambulancepersoneel gingen op de melding af en vonden een zwaargewond slachtoffer. Ze probeerden hem nog te helpen, maar de man overleed op straat. Agenten zoeken nu in de buurt van de schietpartij naar één of meerdere daders. Slecht nieuws voor Score. Die kledingwinkel voor mannen is failliet. Het is niet bekend of de 50 winkels open blijven. Ook het merk Chasing valt onder Score. Bijna 500 medewerkers gaan nu niet lekker het weekend in. Want het is onduidelijk of er een doorstart komt. En Ajaxide kunnen bieden op een heel bijzonder shirt. Daar staat de krabbel op van een Amerikaanse superster... die vorig weekend optrad in de Johan Cruijff Arena. Say my name, say my name. No one is around you. Beyoncé stond twee avonden op rij op het podium en liet dus een gesigneerd Ajax-shirtje achter. Op de achterkant staat de naam Beyoncé met rug nummer 4 en haar handtekening dus. Fans hebben nog dik een week de tijd om op het shirt te bieden. Moeten ze wel dik 2000 euro voor over hebben, want het huidige bod staat al op 2100 euro. Het weer de komende uren is het nog bewolkt, maar nog wel boven de 20 graden.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 So give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me. See it's in the give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me. to talk when you can't pick up the phone. Feels like a train, and no matter where you never enough side, mother. side, motherfucker. me nog steeds All day, all day, ben je gek, denk je dat ik die lees Ben blij dat ik wakker ben uit deze nachtmerrie Ik heb een glimlach heel de dag, maar jij denkt dat mijn hart breekt No way, no way, dankjewel, ik ben helemaal oké okay. Want ik ga dan, doe lekker, dan, doe lekker, dan, doe lekker Want ik ga dan, doe lekker, dan, doe lekker, dan, doe lekker Ik ga dan, doe lekker, dan, doe lekker, dan, doe lekker tanto dan, tanto lekker, to lekker. Hey, ik ga dan, lekker, tanto dan, to lekker. dan, ik ga tanto dan, dan, dan, de dan want je hebt me nog steeds All day, all day, ben je gek, denk je dat ik die lees Ben blij dat ik wakker ben na deze nachtmerrie Ik heb een glimlach heel de dag, maar jij denkt aan mijn hart breekt No way, no way, dankjewel, ik ben helemaal oké okay. Want ik ga dan, doe lekker, dan, doe lekker, dan, doe lekker Ik ga dan, doe lekker doe lekker, dan lekker, dan lekker. Ik ga dan lekker, dan lekker, dan doe lekker. Ik ga dan doe lekker, dan doe lekker, dan doe lekker. Ik ga dan doe lekker, dan doe lekker, dan doe lekker. Ik ga dan doe lekker, dan doe lekker, dan doe lekker. I won't set a back up. Punk, you better back up. Try and play the role and get a whole crew will act up. Get up, stand up, come on, throw your hands up. If you got the feeling to jump across the ceiling, months is a funk that talking junk. Yo, I bust them in the eye, and then I'll pick the jungle. have lost it. My mom keep telling me that I should stop it. See what I like and I'm gon' cop it. It hit a new height, shit, I'm gon' top it. But the ADD makes it crazy me, and they can't see, that's why they blame me. Tell the women high, I dip and die, I skip and fly, I'm a different guy. Open up my eyes sometimes I don't know where I've been Heart tells me trip to cloud headaches Is it anxious if I'm driving in that SUV?